Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De democraten in de Amerikaanse Senaat zijn het eens geworden over een investeringspakket van miljarden dollars. Het gaat om een afgeslankte versie van het Build Back Better plan van president Biden. Daar was binnen de partij lange tijd geen meerderheid voor te vinden. Nu de democraten het alsnog eens zijn, neemt dat een belangrijke drempel weg voor goedkeuring in de Senaat. Het pakket gaat over grote investeringen in onder meer kinderopvang, huisvesting, banen en schone energie. Bij een brand in een nachtclub in Thailand zijn 13 bezoekers om het leven gekomen. De 35 anderen raakten gewond. De brand brak uit in een nachtclub in een provincie niet ver van de hoofdstad Bangkok. Op beelden op sociale media is te zien hoe bezoekers gillend het pand uitrennen. De slachtoffers komen allemaal uit Thailand zelf. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De streamingdiensten HBO Max en Discovery Plus worden volgend jaar samengevoegd. Die fusie moet volgend jaar zomer rond zijn in Amerika en daarna zijn andere landen aan de beurt. Het bedrijf achter beide streamingdiensten, Warner Bros. Discovery, denkt ook na over een gratis versie van de dienst, maar dan met reclames. Wat de samenvoeging betekent voor HBO Max-leden die een abonnement met levenslange korting hebben afgesloten is nog niet duidelijk. In de derde voorronde van de Conference League heeft AZ verloren van het Schotse Dundee United. De club uit Alkmaar ging in Schotland met 1-0 onderuit. Volgende week donderdag is de return. FC Twente deed eerder op de avond betere zaken. De club uit Enschede zette een flinke stap naar de play-offs van de Conference League...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 Sticks and stones and all that. Does Jesus love the ignorant? I like to think he gladly take us all. The kids are not alright None of us are right I'm tired but I won't sleep tonight Cause I still feel alive daddy. We don't care, we'll stay I'm good right here I've been waiting for you all year Come play, make a mess right here Do whatever I like, it weird, okay Let him disappear Say whatever you want to hear Just say.